Daarbij werd geduwd en getrokken. Een conducteur zakte even later in elkaar en overleed op het perron. Uit onderzoek blijkt nu dat de jongens niets met zijn dood te maken hebben. Ze zijn gisteravond weer vrijgelaten en krijgen een boete voor het rijden en het niet bij zich hebben van een idee. De verplichte denktijd bij een abortus verdwijnt binnenkort. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer voorgestemd. Op dit moment moet je, als je ongewenst zwanger bent, vijf dagen wachten voordat je een abortus mag laten uitvoeren. Maar dat verandert dus. Mogelijk komt er binnenkort nog een verandering en kun je bij de huisarts een abortuspil halen. Maar daar moet de Eerste Kamer nog over stemmen. Spionnen hebben weer Strava gebruikt om militairen te volgen. Ze konden door een trucje in de fitness-app zien waar Israëlische soldaten aan het sporten waren. Terwijl dat niet bedoeld was als openbare info. Strava probeert het probleem op te lossen. Eerder konden sporters ook al zien waar militaire bases waren in Afghanistan en Syrië... doordat gebruikte routes oplichten op een wereldkaart. En het gaat steeds iets beter met Amy Pieters. De wielrenner die in december zwaar te val kwam en drie maanden in coma lag. Ze zit nu in een rolstoel en kan nog niet praten, maar wel knikken en lachen, vertelt haar vader. Heel langzaam is het verbeterd. En, eh, alleen ze heeft toen heel, een terugval gehad door een uh, epilepsieaanval. het schijnt heel veel voor te komen bij zware hersenletsels. Eh, maar sinds die tijd ja, zien we gewoon vooruitgang. En, ja, we moeten afwachten. Komende zaterdag is het een jaar geleden dat Amy Pieters Nederlands kampioen op de weg werd.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 I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. got this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.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 Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten beweegt alles nu in slow-mo Mensen zien me lachen op de foto van de dag dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld heeft gezien. Ik was niet altijd even clean. Ik weet dat ik je niet verdien. Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd. Ik was mean. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch. Nu ben je liever solo, baby, liever alleen. Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet. En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft. Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen. Gesprekken met mezelf in deze polo. En buiten beweegt alles nu in slow -mo. Mensen zien me lachen op de foto.